Goede start. Kees Groot met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Istanbul zijn gisteren Nederlandse toeristen uitgebreid gecontroleerd op drugs. Volgens een Turkse krant was het een wraakactie voor eerdere drugscontroles bij Turkse passagiers op Schiphol. De Nederlanders werden apart genomen en hun bagage werd gecontroleerd door drugshonden. Het is niet voor het eerst dat Turkije zo reageert op drugscontroles bij Turkse passagiers. In oktober werden Duitse passagiers streng gecontroleerd... nadat drugscontroles waren uitgevoerd op de luchthaven van München. Sven Kramer heeft een zeldzame nederlaag geleden op de 5 kilometer. Op het OKT in Tialf was Bob de Vries een fractie sneller. De Vries wist zich daardoor verrassend te plaatsen voor de Spelen. Ook Jan Blokhuizen, die derde werd, mag zeer waarschijnlijk afreizen naar Zuid-Korea. Jorrit Bergsma haalde het niet, hij werd vierde. Op de 1000 meter bij de vrouwen zijn Jorien Termors en Marit Leenstra zeker van plaatsing. Irene Wust moet wachten op de uitslagen van de andere afstanden voor haar ticket zeker is. In Enschede zijn gisteren twee families op straat met elkaar op de vuist gegaan. Agenten troffen zo'n 30 mensen aan die aan het vechten waren, onder meer met een houten knuppel. De politie had flinke moeite de vechtende partijen uit elkaar te halen. Er zijn vier verdachten opgepakt. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij tussen de families in Enschede. De geestelijk vader van Bugs Bunny, Robert Givens, is overleden. Givens geldt als een van de invloedrijkste Amerikaanse tekenfilmtekenaars. Hij stond mede aan de wieg van Looney Tunes figuren als Daffy Duck, Porky Pig en Roadrunner. Maar zijn grootste succes was Bugs Bunny. Kenmerkend voor dit figuurtje was de zin What's up, Duck? Robert Givens is 99 jaar geworden. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen. De minima liggen rond de 4 graden. Morgen is er veel wind en er zijn perioden met regen.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 The boys of the on the stud on a dripping hot bud. You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot, tabby someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. hanging out for Christmas Day. when you showed me. Thank you for the many ways that I've changed. Cause you heard what I couldn't say, took my fears away.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 And it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. you should. talk And it's one more day up in the canyon.